Michel Koenen met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de aanslag in Ankara van gisteravond sterk veroordeeld. Dit overschrijdt alle morele en menselijke grenzen, zei hij. Bij de aanslag kwamen 28 mensen om, zeker 61 mensen raakten gewond. Een bom ontplofte bij een bus met militairen die stond te wachten voor een stoplicht. Turkse veiligheidsdiensten denken dat de Koerdische PKK erachter zit. De oorzaken van het mislukken van de redding van VND waren angst om iets nieuws te gaan doen en tijdgebrek. Dat zei Roland Kaan van Koen Investments in RTL Late Night. De ondernemer wilde niemand de schuld geven van de mislukte onderhandelingen... maar hij zei dat de samenwerking tussen de betrokken partijen... onder de enorme tijdsdruk niet uit de verf kwam. In Bolivia zijn zes mensen omgekomen en 28 gewond geraakt... nadat brand was gesticht in een overheidsgebouw. Drie mannen en drie vrouwen die werkten voor de stad zijn gestikt door de rook. De burgemeester van El Alto, vlakbij de hoofdstad La Paz, zegt dat daar politieke tegenstanders achter de brand zitten. Die zouden belastende documenten willen vernietigen. Voetbalclub Fortuna Sittard zit weer in financiële problemen. Volgens de club uit de Jupiler League is de acute geldnood onder andere ontstaan... omdat er geen overeenstemming is bij de huidige investeerders. Afgelopen maand kon een deel van de salarissen niet op tijd worden betaald het is nog niet zeker of de club dit seizoen kan afmaken. In de kwartfinales van de Champions League hebben VfL Wolfsburg en Real Madrid de eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden versloegen AS Roma met 0-2 in Italië. VfL Wolfsburg was met 2-3 te sterk bij het Belgische AA Gent. Het weer nog.